Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS gaat Saoedi-Arabië aansprakelijk stellen voor het schenden van mensenrechten. Dat zegt president Biden tegen Amerikaanse media. Volgens hem gaan er binnenkort dingen veranderen in de relatie tussen beide landen. Dit gebeurt nadat de VS met een rapport kwam over de moord op journalist Khashoggi. Hierin staat dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman achter de moord zit. Saoedi-Arabië verwerpt dit rapport de Amerikanen hebben te weinig bewijs om dit hard te maken, zeggen Saoedische media. Er is opnieuw ruzie binnen 50PLUS, meldt Nieuwsuur. De gemoederen in de partij zouden zo hoog zijn opgelopen... dat een WhatsApp-groep met daarin de kandidaten voor de Tweede Kamer is opgeheven. Verschillende partijen zijn boos over uitspraken die lijsttrekker Liane den Haan deed in de media. Onder meer over aanpassingen aan het pensioensysteem. Ruzies bij 50PLUS komen vaker voor... Eerder stapten oud-partijleider Krol en voorzitter Dales op. De ouders van de baby die onlangs in een vuilcontainer in Amsterdam werd gevonden... dachten dat hun kindje was overleden. Dat zei hun advocaat in het televisieprogramma Op1. In paniek en uit angst hebben ze een verkeerde beslissing genomen, zegt hij. Beide ouders zijn 17 jaar. De politie heeft hen eerder deze week opgepakt. De twee worden verdacht van poging tot kindermoord. Het pasgeboren kindje, een meisje, is inmiddels uit het ziekenhuis en is ergens anders ondergebracht. Een man in het Brabantse Haren heeft gisteravond zijn drie kinderen gered... nadat er brand was uitgebroken op de zolder van hun huis. De kinderen lagen boven te slapen. Bij de brand sloegen de vlammen uit het dak. De vader raakte bij de reddingsactie lichtgewond aan zijn been. Mogelijk is de brand ontstaan door een houtkachel. Het weer, eerst kans op mist, later op steeds meer plaatsen zon, weinig wind en het wordt 10 graden. Ook morgen eerst mist, later zon en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Yeah. If you're gonna she may not come again. I've been waiting for your love and it's been here all the time, right in front of me. Oh, oh, oh. I've been sitting waiting for your love and all the time it's been here right in front of me. slide They say it looks Ooh. Looking for a little shorty, I know they so that I can take home. I can take her home, she could be 18. 18 with an attitude of 19, kinda snotty, acting real rude. But as long as you a diggy, diggy, thick girl, you know that it's on, you know that it's on. I peep something coming towards me up the dance floor, sexy and real stuff. Hey, she been peeping and I dig the last video, someone Nelly, we could go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34, yelling. I like the way you brush your hair, and I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glint, I can see you moving way over there. If you wanna go and take a ride with me, we three women in the four with the goatees. Oh, why do I live this way? must be the money. If you wanna go and get with me, smoke up in the back of the Benzie. Oh, why? started front act. Don't know how to act without no vouchers on no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, put the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own game. Pages out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party up in NYC.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 Oh, wow. take a something to tell ya You won't believe how many people straight out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me to do And I'm yelling I can't help ya Yo Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no for real. Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high, wanna know why? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the Benz, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly Listen, Nelly talk, city listen when I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish.